12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn in verschillende steden vrouwen de straat op gegaan voor gelijke rechten. Dat deden ze vanwege Internationale Vrouwendag. Niet overal verliep de vrouwenmars rustig. In Istanbul zette de politie traangas in... toen de betogers vanaf het Taksimplein een drukke winkelstraat ingingen. Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev greep de politie in... toen extreemrechtse demonstranten het protest van de vrouwen wilden verstoren. De komende dag staat in Nederland een vrouwenmars gepland. Die begint om half één in Amsterdam. Op de stranden van de Waddeneilanden en aan de kust... liggen ruim 24 miljoen plastic korrels. Dat blijkt uit een eerste telling van de Rijksuniversiteit Groningen... en Natuurmonumenten. Het plastic is afkomstig uit containers die de MSC Zoe... begin januari verloor op de Noordzee. Op het strand van Schiermonnikoog zijn naar verhouding... de meeste korrels aangespoeld. Daar wordt volgende week begonnen met het opruimen van de plastic bolletjes. Bij protesten tegen president Bouteflika van Algerije... zijn vandaag bijna 200 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich schuldig gemaakt aan plundering. Tienduizenden Algerijnen gingen vandaag de straat op in de hoofdstad Algiers... om het aftreden te eisen van Bouteflika. Het was de grootste betoging in Algiers van de laatste 28 jaar. Ook in andere grote steden waren er protesten. Het kabinet zegt de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale... netjes te willen afhandelen voor de werknemers... De kolencentrale in Amsterdam moet volgend jaar al dicht, vijf jaar eerder dan de bedoeling was. Het is een van de manieren waarop het kabinet tegemoet wil komen aan de uitspraak in de Urgenda-zaak over beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vermoedelijk verliezen 200 mensen hun baan en daarom praat het kabinet met de sociale partners over maatregelen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Komende ochtend trekt de regen weg, maar in de loop van de middag neemt de kans op buien en zware windstoten weer toe.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 www.zfmzandvoort.nl the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. with me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. Dit is het ritme van de winter. What if we not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied.